Volgens een van de onderzoekers vertrouwt 65 van de ondervraagden... de belofte van minister Wiebes niet. En ook voelt 85 zich niet veilig met het vooruitzicht... van een dichtgedraaide gaskraan en het afschalen van de versterkingsoperatie. De verhoudingen tussen CNN en het Witte Huis zijn verder verslechterd... na een incident op een persconferentie. President Trump weigerde daar antwoord te geven... op vragen van CNN-verslaggever Jim Acosta. Een vrouwelijke stagiair probeerde zijn microfoon af te pakken... en Acosta zou haar toen op een onacceptabele manier hebben aangeraakt. Vervolgens is, volgens CNN, de persaccreditatie van Acosta ingetrokken. De omroep noemt de beschuldigingen vals. Pakistanse media melden dat de christelijke Asia Bibi is vrijgelaten en op het vliegtuig is gezet. Waarheen is onbekend. Nederland is een van de landen die als mogelijke bestemming worden genoemd. Sinds zaterdag zit haar advocaat hier al. Asia Bibi werd onlangs na acht jaar vrijgesproken van godslastering, maar is in Pakistan haar leven niet zeker. Op het Indonesische deel van het eiland Borneo is vermoedelijk de oudste grottekening van een dier gevonden. In het wetenschappelijk tijdschrift Nature staat dat de tekening minstens 40.000 jaar oud is. De onderzoekers denken dat het afgebeelde dier een banteng is, een wild rund dat daar nog steeds voorkomt. Tot besluit het weer. Eerst nog een bui, later op steeds meer plaatsen zon en het wordt 13 graden. Morgen verandert er nog weinig.